De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de Baskische terreurorganisatie publicitair zou kunnen scoren als Spanje in het centrum van de Europese politiek staat. De ETA is de afgelopen jaren flink in het nauw gedreven door de Spaanse en Franse politie en justitie. Honderden leden zijn opgepakt, onder wie ook veel kopstukken. Verder zijn er veel wapenopslagplaatsen ontdekt. Toch was er afgelopen zomer nog een aanslag in Bilbao, waarbij een Spaanse politieman omkwam. Ook waren er ETA-aanslagen op Mallorca. New York wordt steeds veiliger. Met nog een paar dagen te gaan staat het aantal moorden in de stad dit jaar op 461. Dat is het laagste aantal sinds 1963, het jaar dat het voor het eerst moordstatistieken werden bijgehouden. Negen jaar geleden stond de teller nog op ruim 2200. Veel New Yorkers waren bang dat het moordcijfer dit jaar zou stijgen vanwege de financiële crisis en de groeiende werkloosheid. Maar dat effect is uitgebleven. Ook het aantal verkrachtingen, overvallen en inbraken in de miljoenenstad daalde. Volgens de federale politie, de FBI, ligt ook in andere grote Amerikaanse steden het aantal moorden lager dan de afgelopen jaren. In Argentinië zijn voor het eerst twee mannen met elkaar getrouwd. Het is ook het eerste homohuwelijk in een Latijns-Amerikaans land. De twee mannen, die allebei aids hebben, traden in het huwelijk in de zuidelijke provincie Tierra del Fuego. Een eerdere poging om op 1 december, Wereld Aidsdag, in Buenos Aires te trouwen was gestrand op een rechtelijk verbod. Eerst zou het Argentijnse rechtshof zich over het homohuwelijk moeten uitspreken. De mannen wilden daar niet op wachten en vonden in de gouverneur van Tierra del Fuego een medestander. Het weer, flinke opklaringen en het vriest licht. Lokaal is er mist.